Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Bangladesh aanhoudende protesten tegen de verkeersonveiligheid in het land... zo'n 25 gewonden gevallen. Duizenden studenten gingen de straat op in de hoofdstad Dhaka... en probeerden verkeer tegen te houden. De politie dreef hen uiteen met traangas en wapenstokken. Aanleiding voor de week van protesten is de dood van twee studenten afgelopen zondag. Ze werden door een bus aangereden. Volgens ooggetuigen deed de chauffeur een wedstrijdje met een andere bus om als eerste passagiers op te pikken. Jaarlijks komen in Bangladesh zo'n 20.000 mensen om het leven door verkeersongelukken. Enkele honderdduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam de 23e editie van de Canal Parade bezocht. Het jaarlijkse hoogtepunt van de Pride Amsterdam. 80 uitbundig versierde boten voeren een bijna 6 kilometer lange tocht door de Amsterdamse grachten. Het evenement is volgens de organisatie zonder noemenswaardige incidenten verlopen. In Iran is voor de vierde dag op rij geprotesteerd tegen de hoge kosten van het levensonderhoud. Veel inwoners denken dat de situatie alleen maar nijpender wordt als na het weekende de Amerikaanse sancties ingaan. Dat betekent onder meer dat de handel in staal, aluminium en kolen wordt verboden. Clarence Seedorf wordt de nieuwe bondscoach van Cameroen. Patrick Kluivert wordt zijn assistent, meldt de minister van Sport van Cameroen. Kluivert en Seedorf hebben het akkoord nog niet bevestigd. Seedorf was eerder coach van AC Milan en Deportivo La Coruña. Bij de Spaanse club werd zijn contract deze zomer niet verlengd. In Cameroen volgt hij de Belg Hugo Broos op. Het weer, zon en wolken. Aan zee is het een graad of 28. In het zuiden is het nog tropisch warm. Vanavond klaart het op en daalt het kwik naar een graad of 15. Morgen periode met zon en 23 tot 28 graden. Na het weekende wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de van de ANWB.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 You, you are the reason I, I know the world is here for me. To get away, oh like we did that night. Yeah, we were lost but we were free. Then you said you wanna go for a little ride. I said i will going to be right Het is 6 over 7. Het is tijd. Lekker energiek. Ja. Oh, wat fijn. We zijn er weer. Jee. Oh. Ik zat tegen Quinten net. Ik heb wat minder energie vandaag op de een of andere manier. Maar ja. De hele studio is leeg. Ja, we, we zijn weer, in onze tuin. We zijn weer met z'n tweeën. Locatie-uitzending van onze tuin met een lekker biertje. Ja, lekker biertje. Dus als je op de camera's kijkt, het is allemaal fake. Het was allemaal van vorige week wat je nu ziet. Dus uh, gaat helemaal goed komen. Wat ah. hebben we allemaal? Wat hebben we allemaal? Nou, eh, je moet het maar weten, is uitgeschakeld. Want Vanity heeft zich afgemeld. Eh, ja, maar Vanity had zich wel op tijd afgemeld, moet ik natuurlijk eerlijk zeggen. En Qu ja, ik moet eerlijk zeggen dat, eh, dat Patrick... Uh... Epic fail. Die mag opnieuw gesolliciteerd lijkt me. Hell yeah! Precies. Dus als je het hoort Patrick, jij mag dus op, opnieuw gaan solliciteren. Want wij vinden jou nu een... You are an idiot. Ja, dat, nou, nou Hij, kwam niet helemaal lekker over. Aan de andere kant, wij zijn er wel altijd. Wij zijn er wel. Wij. Ja. De winning. Onze zeekommand is ook niet aanwezig daar nee, vandaag. Nee, dat, eh, ik vind het schandalig, schandalig. Maar dat maakt niet uit, jongens. We hoeven niet een hele crew hier te hebben om jullie vanavond te entertainen. Niet? Dat hoeft niet. Niet. Want wij zijn er ook. En wij voeden jullie behoeftes. Daar ben ik laatst ook alweer achter gekomen. En dat gaat Wise ook doen. Met Feel My Needs. is allemaal weer zover, hè? Ja. We mogen weer. We mogen weer. We mogen weer leuke dingen gaan vertellen. Zeker, zeker. We hebben in de tussentijd hebben een, eh, een lijstje eh, bijgepakt eh, voor, voor jullie. Want we kwamen net eigenlijk op een, op een, op, ja, een van de best betaalde DJ's eigenlijk, van de wereld af. en toen vond Quinten een top 12. Nou, die heb ik, ik heb nu een ander artikeltje als eerste. Oh, je hebt nu een ander artikeltje. En nou ja, ik verwacht het niet. Ik had iemand anders aan de top verwacht te staan. Maar Kelvin Harris is dus voor het zesde jaar op rij de meest verdienende DJ ter wereld. Zo. En weet je hoeveel die man verdient? Eh, is dat bedrag wat daar staat, is dat in een jaar tijd? Of is dat dat is in een jaar. Zo, dat is echt gewoon een crapload of cash. 48 miljoen dollar. Shit. Nou, en op de nummer 2 hebben we sowieso de Chainsmokers staan. Vind ik terecht, want als ik, ik volg hen op, op social. Nou, ze zijn eh, heel erg, eh, heel erg druk, druk. Je, hoort heel veel van ze. Ze zijn op, op een avond misschien op vier feesten op een hand. Maar wel respect hoor. Dat is echt, eh, maar ja, dat is ook weer... Eh, en dan ondertussen in het vliegtuig ook gewoon nog producer. Jeetje mina. Maar ja, eh, luister, die, man, die mensen doen, die doen wat ze leuk vinden. Dus ja, je hoort ze ook heel vaak nu in ieder geval met heel verschillende nummers doorkomen. Dus ja. Ik ben benieuwd. Dus ja. Ja. Wil je, wil je dus een goed, goed verdienend beroep en heb jij een beetje die DJ skills, dan zou ik gewoon zeggen van joh, word gewoon, ja, word gewoon lekker DJ ja. ja. Ja. het klinkt makkelijk. Ja. Klinkt makkelijk. Ja. Of dat is het niet. Nee, het is niet rewind, hè? Nee, nee. Oh, dat leek er wel op. ja, dus als je, als je, als je denkt, van, ik wil nog een leuk beroep, eh, dan, eh, ja, dan moet je gewoon DJ worden. Dat verdient gewoon heel erg goed. Dus ja. Wat heb jij dit eh, ah. weekend tot dit weekend? gedaan? oh, het was zo leuk, Mike. Vertel. Ik heb gesport. Echt waar? Ja, ik ben trots op mezelf. Super. Alweer. Goed bezig. Ik zeg het drie keer tegen mezelf. Heb je, heb, je, heb je gesport in een disco? Of, uh, Nee, ik ben wel de afgelopen twee weken. Ik ben heftig aan het afvallen, want ik eet niet en ik ben alleen maar aan het drinken. Ah, dus oké. Dat moet ook met het weer. Oké. Maar eh, wat doe je allemaal? Ik doe helemaal niks. Oké. Hoort, hoort bij de filler. Oh. <laughs> Je bent uh, op twee e vandaag. Ja, het, het, het, het, eh, zit er niet helemaal in eh, vandaag op de een of andere manier. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Het komt allemaal goed, joh. We, we, trekken de boel wel recht. Nou, jij bent dus, bent dus aan het sporten geweest. ja, voor de rest heb ik nog niks gedaan. Nog niks? En jij, Mark? Ja, ja, ja ik heb gisteravond ben ik heel even naar Haarlem culinair geweest. En ik moet ook zeggen, het was op zich wel, wel gezellig, maar ik was gewoon moe, dus het was ook niet echt helemaal mijn ding. Dus ik, ik ben, ik ben wel op het meest rare feest ever terecht. Ja, ja, ja. ja daar moet je straks even over vertellen. Nou, daar, daar, gaan we zeker even over vertellen. Want dat, zeg ik, eh, dat is misschien ook wel een vraag voor jou. ik weet niet, kun je, dan kun je alvast gaan nadenken of, jij ooit wel eens op een heel raar feestje bent geweest. En of, of dat dan, dan een beetje kan tippen daar, uh, daaraan. Eh. Ik zal het even in mijn hoofd gaan houden. Ja? Oké. Komen wij daar straks gewoon lekker op terug. Gaan we het raarste feest er even bij pakken. In ieder geval wat ik persoonlijk zelf gisteren heb meegemaakt. En dan ga ik Quinten ook nog even nadenken. We hebben straks ook natuurlijk nog eh, wat nieuwtjes. hebben natuurlijk wie eh, die voorbij gaan komen. En we hebben natuurlijk ook om half acht hebben we weer eh, de Euro Breakdown. Dan gaan we kijken wie waar is gebleven in de lijst deze zomer. Oh jongens. En dan is het alweer bijna zover. Want we zitten nu op 4 augustus. Over 22 dagen doen we het alweer een jaar. Echt? Ja. Zo, wat gaat het nou? Was ik er toen bij? Was ik er toen ook bij? Eh, nog niet. De eerste drie afleveringen heb ik volgens mij alleen gedaan. Oh ja, dat klopt. En daarna zijn jullie een beetje binnen, binnenkomen eh, druppelen. Dus ja. Nou, dus ja. ik ben benieuwd. Heerlijk. Dus ja, daar komen we straks nog even op terug. Eh, er zijn heel veel dingen die ik ja, later wil worden. Maar ja, wil ik Wiz Khalifa worden? Nou, Dimitri Vegas en Like Mike vinden van wel. sleeve. It ain't what you see, a G is underneath. I've left plenty positions of feeling comfort. When shit ain't cool, fools run for it. You gon' remember my name when I'm done with it. And when it's said and done, I'll be at the top where the summit is. Ten toes, we the ones who run it. Everything running smooth, there ain't no dysfunction. And if we talking money, homie, that's a good discussion. I'm talking motivation with no interruption. give my all, yeah. Haters talking down, they wishing that I fall, yeah. Every time I get a chance, know that I ball, yeah. Anytime I need my gang, they right there for me. I go hard, yeah, from the start, yeah. Never tried to rush things, I play my part, yeah. Never said it's easy, they could make things hard, yeah. Every time you see me, look like we performing. I'm a star, yeah, living large, yeah. Look at me like a boss because I paid the cost, yeah to slow it down. I had too many bars, yeah. Now I got the younger kids singing out. When I grow up, I wanna be like Wiz Khalifa. Have lots of cool stuff. When I grow up, hear my music through. Down on Love, Yellow Claw. Lekker, lekker. Hey, eh, we gaan eh, even vertellen over het meest rare feest waar ik, eh, waar ik ooit ben geweest. Even om jullie even een recap even te geven. Ik ben gisteravond, ben rond een uurtje of tien, ben ik nog even richting Haarlem gegaan. Even bij Haarlem Culinaire even kijken met vrienden. vrienden. nog even ergens in eerste instantie wat gedronken. En toen werden op een gegeven moment, kwamen er drie dames kwamen daar aanlopen. En die hadden allemaal zo'n zo'n opblaasbanaan hadden ze bij zich. Maar helemaal tropisch gekleed. En eh, nou, daar hebben we op een 10 minuten mee staan praten. En toen hebben we vrijkaartjes gekregen voor dat feest. Want het waren gewoon promotors. Die moesten zoveel mogelijk mensen naar het feest toe brengen. Wij naar het patronaat toe. Hartstikke braaf. En ehm, eh, de, eh, om even, even, even, het beeld wat duidelijker te scheppen. Ik, ik kom daar binnen. Ik stond mijn tas in de kluis. En we lopen naar de bar toe. Um, en van het kleine zaaltje van het patronaat. En wij bestellen dus eerst even een paar biertjes. En ik ga op een gegeven moment met mijn biertje een beetje bij de reling staan. Ik kijk. En ik denk, nou, het ziet er op zich nog wel gezellig uit. Maar als je verder naar beneden loopt, trap af... dan zie je ineens al, dat alles in jungle thema gedaan is. Oké. En iedereen was verkleed. Je zag op een gegeven moment mensen in onesies lopen. En ik denk, nou oké, kan nog wel. Maar de muziek paste niet helemaal bij het, eh, bij jungle thema. Want het was eh, jungle ordinair. Haarlem ordinair was het. En ehm, daar werden ook nog Disney films dus vertoond op de achtergrond. Dus terwijl mensen stonden te grinden en te rijden en te, en te deggeren op, op elkaar... zag je ook nog gewoon Jungle Book achter op een heel groot scherm vertoond worden. <laughs> ja. Maar zouden er dan mensen zitten die daar gewoon naar zitten te kijken? Ik, ik heb geen idee. Ik heb echt geen idee. Maar dat was gewoon echt, denk ik wel, een van de raarste feesten waar ik denk ik gewoon tot nu toe ben geweest. Dat, ja, dat, geloof ik. Dat durf ik gewoon wel echt te zeggen. Dat was gewoon... Daar, daar kun je gewoon niet, niet staan zonder bepaalde farmaceutische middelen, denk ik. Uh, nee. Nee, dat, dat was gewoon echt, eh, het was best raar. We zijn daar denk ik eh, iets langer dan 20 minuutjes, na iets langer dan 20 minuutjes geweest. En daarna heb ik gezegd, nou jongens, eh, dit, dit, dit is niet voor mij weggelegd. <laughs> nee, ik heb, ik heb mijn fietsbandje opgepompt eh, bij het pompstation daarnaast. En ik eh, ben heel hard naar huis toe gereden. Je was zo bang? Nou ja, ik, op een gegeven moment liepen ook vrouwen rond waarvan ik echt dacht van... Damn, die zijn groot. Dik. <laughs> maar die wel heel gracieus en gracious daar bewogen eigenlijk aan dansen waren. Maar, ik ben blij dat het er niet was. Nee, ja, ja, dat, nee, ja, dat is. Dus. Dat dus. Ja. Dat, eh, ik heb dat, ik, ze ik heb dat nog nooit zo meegemaakt, zo'n paagfeest. Het, het, was heel raar. Maar het was echt gewoon... Het leek net een kinderfeestje, maar dan met eh, eh, ja, een beetje, een beetje oude, oude top 40 nummers en dergelijke. En ehm, het was ook op een gegeven moment was een moment. En er stond op een gegeven moment een meisje die stond op een gegeven moment op nummer van Rockabye Baby. Stond ze van Clean Bandit en Jean Paul stond op een gegeven moment stond ze te dansen. En dat was best wel ja, ook een stevige dame. En ik dacht op een gegeven moment, nou weet je, als die jou gaat rockabyen dan is het gewoon bye-bye. <laughs> dat was gewoon echt... Wauw. wow. Ja, nee, ik voelde me wel heel... Uh, ja, heel, Oké. Ik voelde me oud. Ja. Oké, nou... Heb jij nog een, een raar feest ooit gehad? ik zo van, zit te wow. denken. Ik was natuurlijk vorige maand aan het begin was ik eh, naar een festival toe. Ja. En daar was dus een stage waar ze alleen maar op psytrance draaiden weet ik het wat. Mm -hmm. En ik kom daar aan en ik zie daar niemand, helemaal leeg. Dus ik denk, huh, hoe kan dat? Want het is, het is best populaire muziek daar. En eh, ik loop verder. Ik kom naar binnen en ik zie dat iedereen op de grond ligt. Het hele publiek ligt op de grond, maar wel los te gaan. En buiten, ook iedereen ligt op de grond. En ik zag mensen gewoon, die gingen gewoon liggen. En er kwam er iemand naar hen toe. En die ging even hun haar invlechten of het ik. Het was zo raar. <laughs> oké. Ja, dat, ja. Eh, dat dus. Ja, oké. Nou, dat, dat, dat is inderdaad oprecht eh, ja, Ik denk dat daar bepaalde dingen bij... Ja, daar waren, eh, ja ik denk dat dat inderdaad wel... Eh, daar hebben we wat farmaceutische mailtjes bij gezeten. Zeker. Ja, dus dat, was, eh, dat waren in ieder geval onze, onze rare feestdagen. Heb jij nog zelf rare feesten waarvan je denkt van... ja, daar ben ik geweest en daar moet ik absoluut over vertellen. Ik zou zeggen, joh, Tolweg 10A. Kom hier naartoe, kom het vertellen. Bel wel natuurlijk even van tevoren naar het volgende nummer 0611283655. Ik herhaal 0611283655. En eh, stuur even een appje even van tevoren. En vertel alvast even wat eh, via de app even over jouw verhaal. En dan nodigen we jullie hier graag uit eh, om daar meer over te kunnen vertellen. Netjes gezegd. Vond ik, eh, vond ik ook wel. Eh. Hey, om half acht eh, gaan wij de Euro Breakdown nou gaan we doornemen. Dan beginnen we natuurlijk bij de nummer 40. gaan we door tot en met de nummer 30. Gaan we kijken wie waar gebleven is in de lijst. We gaan in de tussentijd gaan we wel weer verder. Want we hebben natuurlijk een, nou ja, een artiest die ik zelf een tijdje niet meer heb gedraaid. Maar wel weer heb gedraaid sinds ik de nieuwe lijst een beetje in elkaar heb gezet. En het is Zonderling. en dan ja, niemand minder Don Diablo. No good. You're no good for me. I don't need nobody. don't need no one that's no good for me. You're no good for me. I don't need nobody. Don't need no one that's no good for me. Good for me. Good for me. Good for me. Good for me. Good for me. Good for me. Good for me. Good for me.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 En op plek 39 is het Down van Any for Anything van Sam Veld, Moe en Kara. En op plek 38 Feel My Needs, Wise UK. Remember Who You Are van Firebeats vind je op plek 37. En plek 36 wordt vastgehouden door Dimitri Vegas en Like Mike When I Grow Up. Down on Love op plek 35, Yellow Claw en Moxie. En No Good. Eh, Zonderling en Don Diablo hoorde je natuurlijk net op plek 34. Op plek 36 El Bandolero met, Your, eh, met eh, <laughs> Gabriel Venus. Och jongens, wat slecht weer. En op Your Love hebben we David Guetta, Showtech. Die pakken plek 33. Nevermind vind je op plek 32 van Dennis Lloyd. En plek 31 Won't Hold Me Down van Brennan Hart. En ja, dan hebben we op plek 30 hebben we dan maar één iemand. Maar één iemand. En hij is weliswaar twee plaatsen gezakt, want ik weet dat hij vorige week nog op plek 28 stond. Het is een beetje een gouden oude uit de lijst. Maar het is wel These Days. Van Jazz Glynn, Macklemore en Rudimental.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 Maar ja, op zich als je naar de plaat luistert, die zou hem bijna ieder tijden denk ik wel kunnen draaien. Bijna. Ja, ik vind het niet een nummer dat dan... nou, misschien als je, als je het echt een... Winter, een winter zou, omdat het een wat drietiger de toon hebt, zeg maar. Ja, maar dat zou je met kerst misschien dan weer wat meer kunnen... Nou, met, niet dat het kerstplaat is natuurlijk, maar Ah, eh, depressie met kerst. Top. Nou, het, is, het, is, niet echt een depressief nummer natuurlijk. Maar eh, het is, het, is het herinneren van, van de mooie dagen die je eigenlijk eh, die je hebt. Dus het is wel een nummer wat overal bij past. Hey, ehm, we hadden, dit is natuurlijk uitgebreid in het nieuws geweest. Demi Lovato die is ja, ja, nogal aan de farmaceutische middelen gegaan. Die heeft geregeld bij de nachtapotheken rondgelopen. Oh. En ja, daar zijn nogal wat ja, wat, wat, wat vervelende dingen uit eh, ontstaan. Eh, Jean-Paul heeft eh, laten weten dat hij de muziekindustrie verantwoordelijk houdt... voor de vermeende overdosis die uh, Demi Lovato dus vorige week heeft genomen. En afgelopen week werd Demi Lovato dus buiten bewustzijn aangetroffen in haar woning. De 25-jarige zangeres werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis... waar zij dus eh, momenteel dus nog steeds behandeld wordt. En eh, de Jamaicaanse rapper eh, Jean-Paul liet dus in een interview met de Britse Daily Star los... dat hij het incident wijt aan de enorme druk die er op de zangeres is gelegd. En hij zegt ook zelf van, joh, we werken altijd in studio, staan op het podium... of we zijn aan het reizen... Eh, ja, en dan voel je af en toe wel echt, echt de noodzaak om dus pauze te nemen. En daarbij neig je dan ook naar dingen die helemaal geen rust geven. En niet altijd dat, dan, eh, dat, dat, dat dan de hulp is die nodig is. Maar een enkeling kan zich ook realiseren dat ze in, eh, ja, dat ze in best wel een, ja, een downward spiral zitten. Om het zo te zeggen. En Jean-Paul die had voor de rest ja, niets anders dan lof voor de zangeres. Ze is een prachtige meid en hij heeft ja, een hele mooie stem. Een groot artiest. Ja, ja nou, we hebben dit denk ik al <laughs> al, denk ik al honderd keer besproken. Maar ja, de artiesten moeten inderdaad eh, beter eh, in bescherming genomen worden. Zeker denk de sterren die, die nu eh, de afgelopen jaren zijn doorgebroken. Absoluut. Ah, het, als je zonde. het zijn ook echt jonge mensen die ertussen zitten. Ik bedoel, ik wist niet dat Demi Lovato 25 was. Nou, ze maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, wat is een goed voorbeeld, Lil Pump, die is volgens mij nog steeds 17. Ja. Dus, nou, weet je, die, niet, niet om te zeggen dat hij onvolwassen is of zo, maar ik bedoel, je moet dan echt wel bescherming hebben. Ja, nee, nou dat, dat sowieso. Maar na bescherming je moet gewoon goed, goed begeleid worden. En ik denk dat dat gewoon wel de, de, de key is eigenlijk van, eh, van het hele artiest zijn. Eh, sommige artiesten die zijn van zichzelf zijn ze al redelijk verstandig om het even tussen haakjes te zeggen. Maar ja, er zijn ook artiesten die gewoon door alle fame, roem en alle druk die ze hebben... ja, toch beter begeleid moeten worden. Dus ja, ja, ja, ja, ja daar valt wat voor te zeggen. Maar ik, ik, hoop, ik hoop toch echt wel dat, dat ze na deze er toch eens een keertje van leren. Ik snap dat een artiest uh, platen moet maken, geld moet verdienen... Uh, natuurlijk niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de maatschappij of voor zijn werken. Maar ik ben wel eh, van mening dat ze beter begeleid moeten worden. Ja, maar ik, zie de, ik denk niet dat dit de wake-up call is die de muziekindustrie nodig heeft. Nee, maar ja, er zijn ook artiesten dood gegaan. Dus ja, wanneer, wanneer gaan, gaan ze het doorkrijgen? Ik denk niet. Wanneer? Ja, maar, zeg maar het is heel krom. Want wil jij de hele tijd iemand om je heen hebben? Nou, ja, die jou ook niet die je dan gaat beschermen of helpen. Nee, nee, nee, maar het is wel goed om op bepaalde, zeker, zeker op bepaalde momenten, als je al veel, als je veel optredens erop hebt zitten, of je hebt een bepaalde tour waar je mee bezig bent, is dat er dus wel iemand is die jou op dat moment naar de juiste plek toe kan begeleiden, bij wijze van spreken. Die, die zegt van, joh, ga nou niet daar naartoe, hè, ga dit nu gewoon doen. En dat die artiest eigenlijk contractueel, misschien is dat wel heel hard, maar contractueel ook wel een beetje verplicht wordt om daarna te gaan luisteren, om zo ook te kunnen presteren. Ik denk dat die mensen wel echt dat als je stel dat je echt groot wordt en je, je gaat echt zo, bij zo'n groot plaat mm dat je mhm. gewoon een, psycholoog moet hebben. Ja. Ik ga nu niet vertellen wat die mensen moeten doen. Ik maar het zou, wel, het zou wel helpen. Het zou wel helpen. denk ik. Het zou absoluut helpen. Ja, ja helaas is, is het gewoon zo en gebeurt het gewoon dus nog af en toe te veel. Ik hoop dat, eh, dat, dat, dat, dat, dat ze wakker schudden. En heel eerlijk, het is eh, natuurlijk ook wel zo dat de artiest in feite het ook wel zelf doet. Maar het, je wordt ook wel uiteindelijk ergens in een hoekje gedreven, denk ik dan. ja, maar, als je, maar. Zeg maar, iedereen heeft wel eens gehad dat ze denken, oh, dit is een uitweg. En dan blijkt het dus echt helemaal de verkeerde kant. Ja, nee, dat klopt inderdaad. Maar ja, dan zeggen ze, ja, het is artiestenleven, het is zwaar, je moet het maar aankunnen. En natuurlijk zijn er ook heel veel voorbeelden waarin je ziet dat het goed gaat. Maar ja, helaas is dat niet altijd zo. Ja, ja nou, nou. we gaan weer gewoon lekker door. Wij wetenschap. hebben om wetenschap, eh, Demi, niet meer doen. En uh, gedraag je. En... Eh, wij gaan lekker door met eh, Woke Up in, eh, in eh, Bangkok met Deep End en Jonathas. Als dat de naam natuurlijk is. We komen zo weer bij jullie terug met nog meer nieuws, nog meer Euro Breakdown. Maar eerst even lekker relax. Take a left when everything is right. And I can see the road when I turn out the light. I sleep under the stars and then it starts to rain. Take cover in a bar and run into a friend. And run into a friend. run into a friend, a friend till the sun comes out again. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok, gave my soul to a babe. said, Baby, don't you care? Any road, any road, we'll take you there. Fell asleep in LA, woke up in Bangkok. Gave my soul to a babe in a palm tree. Hold my Yourself, Good Luck, Boris, Good Luck en dan Boris Smith. Jongens, het is bijna uh, tien, voor, uh, tien voor acht, eh, maar we, zitten een beetje in een relaxed vibe. Dus ik denk sowieso wel dat het, dat het geen kwaad kan of alles gewoon even iets minder strak doen. Wat minder, hè? Een beetje manjana manjana. Wat? Manjana manjana, relax relax. Oh, ik spreek Nederlands. Tranquillo, tranquillo. Ik, Nederlands. <laughs> we zijn hier toch in Nederland, of niet? Jongen, jongen, jongen, jongen, jongen. Ja, Quinten Wilders die eh, spreekt nu even... Eh, <laughs> Minder. Oké. <laughs> laten we wat gaan zeggen. Ja, laten we ons even terugtrekken erin. Hey, jongens, we gaan eh, iets, in ieder geval na het volgende nummer gaan we in ieder geval de lijst blijven doornemen. Dan gaan we bij de nummer 30 beginnen en dan door naar de nummer 20. Dan gaan we natuurlijk nog wel even kijken wat we voor jullie hebben. Kijken of we nog iets, iets, iets, iets aan nieuws, in ieder geval uit, uit die grote nieuwspot kunnen snoepen. En daarna gaan we in het tweede uur gaan we aan de tips gaan we beginnen. Want in plaats van vier tips hebben we er twee. Dus nou, dat moeten we wel even, even, even, even beastie tips halen. Ik ga zoeken. Jij gaat zoeken. Heel goed. Hey, dus de tips die komen er nog aan. Dus die hebben we sowieso voor jullie klaarstaan. Ik ben echt heel erg benieuwd eh, ja, wat wij eh, jullie weer, eh, weer mogen gaan, gaan brengen. En ja, tot die tijd, voordat we daar naartoe gaan, gaan we eerst lekker naar een nummer van Jax Jones toe en Mabel. En dat is Ring Ring Ring. Hello, you there? on dip. If you take me out tonight, I know you can change my mind. Yesterday we were over, but today I'm feeling closer to you. your head Ooh, I made it. Ooh, I made she wanna take a picture with me cause I'm famous. Cause I'm famous. Count the money up, I know they hate it. They hate it. it was on one night we never dated. Ooh. Made back in the back and we faded. And we faded. Stacking out the paper, we got paid. We got paid. And I'm straight. straight. They gon' hate. They gon' hate. Hello, I'm pulling up right at eight. Ring ring. Jack Jones. Yes, dat zou de ideale beltoon zijn geweest, denk ik. Maar we gaan door. Op nummer 30 hebben we These Days, Jess Glynn en Macklemore en Dan Kaplan. Een nieuwe remix van Rudimental op plek 29. Be Yourself, Good Luck. En nou, op plek 28 hebben we Liefde in de Lucht, Kraantje Papi. En op Make Me Feel met eh, Dubai Skyline Remix op plek 27 van Janelle Monet. En Happy Now Z vind je op plek 26. Op plek 25 Ring Ring hebben we natuurlijk net gehoord Mabel and the Rich Kid en Jax Jones. No Tears Left to Cry. Ariana Grande vind je op plek 24. En op plek 23 Ultimatum Edit van Disclosure. Op plek 22 hebben we Remind Me to Forget van Kaigo. En op nummer 21 Panic Room Aura. En op plek 20 hebben we Dancing Alone, X1 en Grosso. Gaan we zo natuurlijk nog heel even naar, eh, naar luisteren. En eh, ja, we gaan jullie ook in ieder geval eh, zachtjes aan een beetje voorbereiden op het, het tweede uur straks. En in de tussentijd komen de mensen die live uitzending hebben gehad op het strand... komen nu nog even de spulletjes even terugbrengen. Ik zie onder andere Jonas en de walvis die, die ziet er erg Die ziet er erg verward uit, vind ik. Zijn zonnebril ja. tevoren. Absoluut, absoluut. Ik, ik, vind wel dat hij inderdaad een beetje een verwarde indruk maakt. Dat maakt hij altijd. Ja, dat wel. Meneer, moet u hier wel zijn? Wie ben ik? <laughs> ja, wie ben ik? Wat doe ik? Oh, oh, oh. Nee hoor, Jonas, grapje, grapje. Nou, dat zal hij wel weten. Hé jongens, we gaan weer lekker verder.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 Dat was natuurlijk Dancing Alone, Wen en Grosso. We sluiten af met de Sigala, Paloma Faith met Lullaby. De tips staan klaar voor jullie, dus ik hoop dat jullie eh, er ook klaar voor zijn. Want het belooft me wat te worden, jongens, dat tweede uur. Nogmaals, Lullaby, Sigala en Paloma Faith. Will you lay me down, make my heart's the only sound. Throw my fears all to the ground, will you hold me? Will you serenade? me with the song you used to play till the night turns into day.